Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De politie van de Amerikaanse stad Memphis heeft de speciale eenheid opgeheven... waar vijf agenten werkten die worden vervolgd voor de dood van een zwarte man. De afdeling moest ervoor zorgen dat de criminaliteit in de stad zou afnemen. De 29-jarige Tar Nichols werd begin deze maand aangehouden... omdat hij roekeloos zou hebben gereden. Na zijn arrestatie haalden agenten Nichols hardhandig uit zijn auto... en schopten en sloegen ze hem, is te zien op beelden. Een paar dagen later overleed hij in het ziekenhuis. De agenten werden ontslagen en opgepakt. In het Spaanse Girona heeft de politie een man gearresteerd... die mogelijk een terroristische aanslag wilde plegen op het strand van Benidorm. De verdachte is een Spanjaard van 28 die oorspronkelijk uit Marokko komt. Op het dark web zou hij hebben gezocht naar handleidingen... voor het gebruik van wapens en explosieven. Of de man echt een aanslag wilde plegen is onduidelijk. In Zaandam is een politieagent honderden meters meegesleurd door een auto. De automobilist reed weg terwijl de agent hem met beide handen vast had na een controle. De bestuurder wordt verdacht van poging tot doodslag. Hij is doorgereden en nog niet aangehouden. De agent kon uiteindelijk loskomen. Hij heeft aan het incident schaafwonden, blauwe plekken en een kapot uniform overgehouden. In de Eredivisie stonden gisteravond vijf voetbalwedstrijden op het programma. Een opvallende uitslag bij de wedstrijd tussen AZ en FC Utrecht. Er vielen daar in totaal 10 doelpunten. Het werd in maar 5-5. Sparta blijft voor de achtste wedstrijd op rij ongeslagen. Het werd tegen NEC 1-1. PSV won met 2-0 van Go Ahead Eagles. RKC Waalwijk tegen FC Emmen eindigde in 2-0 en Herenveen Vitesse in 1-3. Dan nog het weer. Het is bewolkt bij 1 tot 3 graden. In de loop van de nacht loopt de temperatuur iets op. In de ochtend is het bijna overal grijs met nu en dan een beetje regen.